Visser met het NOS-journaal. Een man uit de Raamsdonksfeer moet zeven jaar de cel in voor het doden van zijn huisgenoot. Dat is twee jaar minder dan justitie had geëist. De dader en het slachtoffer waren drugsgebruikers die geregeld ruzie hadden. Volgens de advocaat van de dader terroriseerde het slachtoffer het leven van zijn cliënt. Hij werd mishandeld, bedreigd en zijn bankrekeningen werden geplunderd. De man sloeg zijn huisgenoot in oktober dood. De ouders van twee slachtoffers van de aanslag op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi in 2012 hebben presidentskandidaat Hillary Clinton aangeklaagd. Zij verwijt haar extreme nalatigheid bij het behandelen van vertrouwelijke informatie. Volgens de nabestaanden werkte Clinton als minister van Buitenlandse Zaken een aanslag in de hand door vertrouwelijke documenten te versturen via haar privé-e-mailadres. Het zou onder meer gaan om de locatie van het ambassadepersoneel. Bij de aanval kwamen vier Amerikanen om het leven onder wie de ambassadeur in Libië. Het vertrek van de Britten uit de EU remt de economische groei van Nederland. Dit jaar groeit de economie nog met 1,7 procent, vorig jaar met 1,6, zegt het CPB. Vergeleken met de vorige voorspelling in juni is dat een paar procentpunt lager. De naderende brexit leidt tot meer onzekerheid en heeft een negatief effect op de consumptie, de investeringen en de voor Nederland belangrijke wereldhandel. Ook de lagere gasproductie vanwege de aardbevingen in Groningen remt de groei volgend jaar af. Turkije voert bij de VS de druk op om Fethullah Gulen uit te leveren. De Turkse minister van Justitie heeft gezegd dat Washington Turkije laat vallen... wanneer dat weigert om de geestelijke op een vliegtuig naar Turkije te zetten. Volgens president Erdogan zit Gulen achter de mislukte staatsgreep van 15 juli. De VS heeft de Turkse regering om bewijzen gevraagd. Dan pas kunnen ze beginnen aan de uitleveringsprocedure. Tot nu toe is er volgens de Amerikanen nog geen bewijs geleverd. Het weer nog enkele buien, af en toe zon en ongeveer 18 graden.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 Now we own a house on the hill. Struggle went from filling your gas tank. The bank wasn't filling your loan. The OT couldn't cover the bill. Life came with a couple of spills, but we gon' use that pain for fuel, so.